Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rome beginnen ze met de voorbereidingen van de begrafenis van de paus. Over een uurtje worden alle kardinalen die in Rome zijn verwacht in het Vaticaan. Die gaan bespreken wat er allemaal geregeld moet worden voor de begrafenis van Franciscus. Daar zijn allemaal regels voor, weet mijn collega Andrea Vrede in Rome. Ja, dat zou tussen vier en zes dagen moeten plaatsvinden na de dood. Mm, nou, reken even mee. Dan is dus vrijdag, zaterdag of zondag zijn de dagen. En wij verwachten, maar ook dat is allemaal niet zeker. Dat zullen we in de loop van vandaag misschien wel weten. Eh, dat het zaterdag zal worden. Paus Franciscus overleed gisteren aan de gevolgen van een herseninfarct. Over de hele wereld zijn herdenkingen en wordt er gebeden. De boodschappen worden extra duur als je erg op je privacy gesteld bent. Mensen die geen bonuskaart of extra's pas willen... zijn door de gestegen prijzen in de supermarkten nog meer kwijt dan in het verleden. Want veel supermarkten geven alleen korting als je je gegevens deelt. NRC heeft uitgerekend dat je gemiddeld 600 euro per jaar meer kwijt kan zijn... dan zonder, zonder klantenpas. En in Alkmaar en Deventer zijn veel voetbalfans misschien met koppijn wakker geworden. In Deventer van het bier en in Alkmaar van de dreun die AZ kreeg van Go Ahead Eagles. Die club ging er namelijk met de KNVB-beker vandoor na strafschoppen. Bij AZ liggen ze echt voor Jaffa. Dit is echt een enorme dreun. En ik kijk naar de supporters aan de linkerzijde. Ja, die, staan daar vol ontzetting. Die staan daar met de handen op het hoofd. Die, sta, die, die kunnen het amper bevatten wat die vanavond gezien hebben. Maar in Deventer Deventer klonk het zo. Had je het gedacht? Nee! Oh, mooi! Hé, hey, moet jij niet op bed, jongeman? Nee, In het centrum van Deventer gingen honderden mensen uit hun dak. Het was wel een ingewikkeld feestje, vond verslaggever Sander van Hoorn. Want geen grote schermen, geen openbare toiletten. Kennelijk was de gemeente Deventer er niet van overtuigd dat de club uit de stad zou winnen. Maar Go Ahead Eagles deed het. En woensdag mag de gemeente onder andere in de herkansing bij de, bij de huldiging. Want dat wordt heel groot, neem ik aan. Dat wordt een feest. Dat eh, ga ik nooit meer vergeten van mijn leven, denk ik. Dan krijg je het weer nog. Vanochtend op veel plekken nog grijs. Later zijn er wat opklaringen met zon, maar tussendoor ook enkele buien. Het wordt vandaag max 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu file op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Eemnes 5 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...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 Nederlanders zijn kritischer over het Israël-beleid van de regering. In oktober 2023, na de aanslagen van Hamas, steunde 29% van de kiezers het beleid. Een jaar later was het nog 21%. Nu is het verder gedaald naar 15%, meldt Ipsos INO op basis van nieuw onderzoek. De uitvaart van de paus is mogelijk komende zaterdag. Op die dag viert Nederland Koningsdag. Maar wat de uitvaart betekent voor de planning van de koning en de koningin is nu nog niet te zeggen. En Nederlandse onderzoekers halen steeds vaker gegevens over klimaat en gender weg uit de VS. Ze zijn bang dat ze er niet meer bij kunnen als ze ruzie krijgen met de regering Trump. Het weer, eerst bewolkt en kans op mist, later zon, maar ook een paar buien. Het wordt een graad of 16. the night, the night, oh yeah. Hey, ain't nothing going on but the rent. rent. Let me talk to you for a minute. Shut up, shut up. I love the way you strut, girl. You already know wait a minute, uh, yeah, you can give me that back.